Drie uur, ook Thijssen met het NOS-journaal. Het Nederlandse team heeft de World Solar Race gewonnen. De race met zonneauto's ging tussen het Nuance Solar Team uit Delft... en het Japanse Tokai. Nederland wist in het laatste stuk uit te lopen op Japan. Het is de vijfde keer dat Delft wint, maar de overwinningen zijn niet opeenvolgend. De afgelopen twee jaar won het Japanse team. De race gaat dwars door het rode hart van Australië, 3000 kilometer van Darwin naar Adelaide. De deelnemers kamperen langs de rand van de weg. Het begrotingsoverleg in Den Haag is opnieuw opgeschort en gaat de komende dag verder. Na afloop liet minister Dijsselbloem weten dat hij niet naar Washington gaat, zodat hij bij het vervolg van het overleg kan zijn. Dijsselbloem werd als voorzitter van de Eurogroep verwacht... bij de jaarvergadering van het IMF. D66-leider Pechtold zei dat hij respect heeft voor de beslissing van Dijsselbloem. Volgens Pechtold zegt de minister een belangrijke reis af... en geeft dat de urgentie aan. Of er de afgelopen uren vorderingen zijn gemaakt... wilde Pechtold niet zeggen. De Pakistaanse Taliban-leider zegt dat hij openstaat voor gesprekken... maar de regering heeft hem nog niet benaderd. Mehsud, die bijna nooit een eh, interviews geeft... sprak deze maand in Noordwest-Pakistan met een journalist van de BBC. Mehsud wil dat er een einde komt aan de drone-aanvallen. De Pakistaanse premier Sharif zei na zijn benoeming in mei... dat hij wel wil onderhandelen met de Taliban, maar daar is nog niets van terechtgekomen. De advocaat van de man die vastzit op verdenking van misbruik van honderden meisjes... zegt dat zijn cliënt een doorsneeman is. Advocaat Robert van Haarst zei in het tv-programma Pauw en Witteman... dat de verdachte geen voorbeeldjeugd had en hij mogelijk is beschadigd. De man zou in de periode van het misbruik niet hebben beseft wat hij fout deed. In de gevangenis is dat besef wel gekomen, zei zijn advocaat. Het weer, opklaringen, het koelt lokaal af tot onder de 5 graden. Morgen in het westen flinke buien met onweer, hagel en veel wind. In het noordoosten regelmatig zon, het wordt zo'n 11 graden.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 Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Comme ce quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. alors je dans moi mon cœur qui Edith Piaf uit 1946, 9 oktober 1946, toen werd dit nummer opgenomen. La Vie en Rose. De tekst was van Edith Piaf. De muziek die werd geschreven door Louis Guglielmi. En in eerste instantie dacht men dat het nummer niet zo'n succes zou worden. Maar later bleek het tegendeel waar te zijn. Het werd een eh, zogenaamde publiekslieveling. En later is het nog eens een keer in een reggae-versie op de plaat gezet. Met succes eveneens weer door Grace Jones. La Vie en Rose, dus van Edith Piaf. Deze nacht eh, veel muziek van eh, Edith Piaf. Elke uur zo'n eh, drie chansons van haar die voorbij komen. En dat heeft dus te maken, wat ik al eerder heb gezegd... maar dat feit dat het vandaag precies 50 jaar geleden is... dat zij kwam te overlijden, Edith Piaf. Haar begrafenis bracht nogal wat mensen op de been. Honderdduizenden mensen probeerden een glimp van de rouwstoet op te vangen... En toen die uiteindelijk eh, was aangekomen bij Père Lachaise, het kerkhof... toen eh, was de toegang van de kist met het stoffelijk overschot eh, nauwelijks mogelijk... want daar blokkeerden tienduizenden fans ook weer de toegang tot het kerkhof. Edith Piaf dus. We staan stil bij haar overleden met het draaien van een aantal van haar chansons. En je hoort in ieder geval niet deze nacht Milor en Non Je ne regrette rien... want die ken je onderhand wel wat minder bekende stukken van haar laat ik horen. En Davy Onroze was dan, dan min of meer een uitzondering op. Een Nederlandse zangeres die ik je nu laat horen, dat is eh, Tessa Rose Jackson. But then En dat was dan de stem van de Nederlandse zangeres, zangeres Tessa Rose Jackson. Now I See, de titel van het nummer dat je net kan horen. Dat is een nieuwe single voor haar en je kan hem gaan bekijken. Morgenavond dan zal ze een optreden geven in de Victorie in Alkmaar. En dat dan samen met eh, Coco Jones. En zaterdag dan is ze ook voor een optreden te aanschouwen. En dan moet je wel een Hengelo zijn, de metropool Tessa Rose Jackson. Jacko Gardner. Een nieuwe single van hem. En die heet End of August. En dat is niet te vinden op zijn album Cabinet of Curiosities. Echt een singeltje, Jacko Gardner. ever dream did you? Any fall could come in view. So. let's never have to share. stem die ook regelmatig voorbij komt. De nacht klinkt anders. De varenacht op Radio 1. Dat is die van 11 Gerald. Nu weer Samen met het orkest van Nelson Riddle, Early Autumn... te vinden op de LP Earl Ella Gerald Sings... de Johnny Mercer Songbook Early Autumn uit 1964 was dat. En daarvoor had je nieuw materiaal van eh, Nederlandse muzikant Jacko Gardner... die End of August, dat was wat hij zong. Een paar weken geleden in het ochtendprogramma van Giel op 3FM... het bezoek van de band Skunk en Nancy met een akoestisch optreden... En een cover die ze zongen. Ditje ken je van Paul Weller wellicht. You Do Something To Me. Een hele fraaie versie is dit geworden. You do something to me. Something deep inside. I'm hanging emotions. It throws me back again. now. dus dit liedje maar een paar weken geleden gezongen door Skunk Nancy. In het ochtendprogramma van Giel, je hoorde het nummer You Do Something To Me. En hier is eh, Edith Piaf weer. Vise mon Jules, cette crapule qui nous tombe sur les bras. Depuis le temps qu'on l'attend comme une bombe, voilà Le voilà le printemps tout fleuri de lilas qui rapplique en dansant, en dansant la java. Le voilà ce voyou au son de l'accordéon qui court le guilleux doux en poussant la chanson. Entend comme sa chahute dans tous les palpitants. L'hiver se tire des flûtes. Enfin le printemps ne fait pas la tête Très bien bête de te faire du mouron. Quand sur toute la terre flotte un petit air de révolution, j'ai sorti pour toi ma robe de soie, mes colis pour dormir sur l'herbe en écoutant Ta les cette crapule qui nous tombe sur les bras. Depuis le temps qu'on l'attend, comme une bombe, le voilà, le voilà, le printemps tout fleuri de lilas, qui rapplique en dansant, en dansant la java. Il y a la foule dans les rues qui suit les orphéons, des épaules toutes nues et du monde au balcon. C'est la fête aux poètes et je t'aime éperdument, et ça tourne dans ma tête. Enfin le printemps, j'ai le vertige dans tes yeux, je tige dans du bleu, je vois doubler, ses milieux vise mon cœur tout là-haut, qui fait du cerf-volant, rattrape-le si tu peux, mon amour, mon amour, Qui fout le camp. Enfin Enfin le printemps, waarbij we maar eh, ervan uit zullen gaan dat ze op de zaken vooruit loopt. <laughs> Daar wat gaat om de lente 1954, Edith Piaf die je eh, kon horen. Dit is Joe Goddard. Nieuw materiaal van een zanger die zich nog moet gaan bewijzen. Maar dit klinkt in ieder geval heel veelbelovend, dit van Joe Goddard. Luister naar hem en Taking Over. dankte dan Joe Goddard... die in het verleden al zijn sporen heeft verdiend bij bands als The Two Bears en Hardship. En heeft hij dan een solo gemaakt. deze Joe Goddard. Taking over de titel van de nieuwe single die hij net heeft doen laten verschijnen in Engeland. Afgelopen maandag eh, was het precies 100 jaar geleden dat Simon Carmichelt werd geboren. Simon Carmichelt die eh, vooral bekend is geworden vanwege zijn... Eh, stukjes, de kronkels die hij schreef in het uh, Parool... en die naar de hand ook eh, visueel zijn gemaakt voor televisie. De Ware Televisie heeft eh, jarenlang kronkels van Simon Kamichelt uitgezonden op de televisie. als een soort van dagsluiting. bij de KRO had je meneer Pastoor en bij de NCV de dominee. En de Vara die had een kronkel van Simon Kamichelt als dagsluiting. En dan heb ik het echt over de jaren 60, begin jaren 70. Hm, dat was eh, de publieke omroep van destijds. Maar zo'n konkel van tv is ook eerder verfilmd door de VPRO. En heb ik het over de vroege jaren 60 samen met Kees Brussen. En die filmpjes die kan je zelfs nog terugvinden op YouTube. Wat in ieder geval de overeenkomst was van zowel hm, de konkel bij de VPRO in de vroege jaren 60 als eh, die van de Vara in uh, de late jaren 60 en begin jaren 70... dat was dat de kronkels van Simon Kamichel begonnen met dezelfde tune. Duke Ellington's In a Sentimental Mood. Duke Ellington heeft daar eh, meerdere versies van opgenomen. Eén bijvoorbeeld met saxofonist John Coltrane... Maar in Nederland is vooral die hele oude versie, die vooroorlogse versie, bekend geworden. Waarin Duke Ellington zijn band heeft met alt-saxofonist Otto Hartwick En die versie klinkt als volgt. Sentimental Mood van het orkest van Duke Ellington... met de medewerking van alt-saxofonist Otto Hardwick. En naar verluidt is deze opname gemaakt op 30 april van het jaar 1935... in de Sentimental Mood, dus de tune van de, eh, de TV-kronkel van Simon Kamichelt. En nogmaals, eh, als je fan bent van het oeuvre van Simon Kamichelt... ga eens eh, surfen bij YouTube. Ga daar buurten, want je komt een aantal verrassende filmpjes tegen van de konkels van Simon Kammigelt. Vandaag 10 oktober is het ook precies drie jaar geleden dat Solomon Burke, de soulman, is overleden. Solomon Burke die had eh, recentelijk destijds een cd gemaakt met de jongens van de dijk. En ze zouden een optreden geven, de dijk met Solomon Burke in Paradiso. Een paar dagen voordat dat optreden zou plaatsvinden... kwam Salman Burke met het vliegtuig aan in Amsterdam... en op Schiphol overleed hij na de vlucht uit de Verenigde Staten. Salman Burke, hier is hij samen met De Dijk in Hold on Tight.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 Salomon 70 jaar oud is hij geworden. Gisteren, 9 oktober, toen was het precies 35 jaar geleden dat Jacques Brel overleed. Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant. C'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans. Une valse à 100 ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps offre amants 333 fois le temps de bâtir un roman au deuxième temps de la valse. On est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à trois temps qui sort encore le temps qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Chaque au carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'ai vingt ans, une valse à mille temps, une valse à mille temps. Une valse à mille temps, trente 333 fois le temps de bâtir un roman au troisième temps de la valse. Nous valsons enfin tous les trois au troisième temps de la valse. Il y a toi, il y a l'amour et à moi et Paris qui bat la mesure. Paris qui mesure notre émoi et Paris qui bat la mesure. Laisse enfin éclater sa joie. Une valse ça trois temps Qui s'offre encore le temps Qui s'offre encore le temps de sortir des détours du côté de l'amour Comme c'est charmant une valse à quatre temps C'est beaucoup moins dansant C'est beaucoup moins dansant mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps Une valse à quatre temps, une valse à vingt ans C'est beaucoup plus troublant C'est beaucoup plus troublant mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps Une valse à vingt ans, une valse à cent ans Une valse à cent ans Une valse à cent ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour a fraîchi au printemps Une valse à mille temps Une valse à mille temps Une valse à mille temps de patienter des vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'ai vingt ans Une valse à mille temps Une valse à mille il me mille temps, montre, pas le temps de bâtir un roman. Mooi gedaan in ieder geval. En wat een snelheid van die zingt. Jacques Brel, gisteren was het dus 35 jaar geleden dat hij overleed. La valse al Milton. En dat kwam uit 1959. En dit is uit 1953. soit riche sans un sou, sans amour mais n'oubliez pas, rien ne vaut une belle fille qui partage votre ragoût sans amour bordelette. Mieux vaut une femme à son cou, sans amour on n'est rien du tout. On est rien du tout. Et voilà mes braves gens, la joie lente du pauvre Jean qui vous dit en vous quittant. en zo kwam het dan in 1953. La Goulante de Pauvre Jean. Je hoorde de stem van Edith Piaf. Eerder is op 56-jarige leeftijd Paul Chevron overleden. Paul Chevron die als sinds jaren een dag gitarist was... bij de Ierse band The Pokes. Heeft ook een aantal composities geschreven voor de band... die eh, behoorlijk succesvol zijn geworden. Hier zijn ze The Pokes met een compositie van de man Paul Chevron, 56 jaar oud is die geworden. Hier is Thousands Are Sailing. The island that is silent now but the ghosts still haunt the waves. And a torch lights up a famished man who fortune could not save. Did you work upon the railroads? Did you rid the streets of crime? Were your dollars from the White House? Were they from the five and time? Did they all sons hard to cheer you, and the does still make you cry. Did you count the months and years, or did your teardrops quickly dry? I know for things was not to be on a coffin ship. I came here and I never even got so far that they could change my name. in Manhattan's desert twilight in the dead of afternoon. We stepped hand in hand on Broadway, like the first man on the moon. And a blackbird broke the silence as you whistled, it's so sweet. And the Brendan Behan's footsteps. I danced up and down the street. And we said goodnight to Broadway, giving it our best regards. Tipped our hats to Mr. Cohen, dear old Times Square's favorite bird. Then we raised a glass to JFK and a dozen more besides. When I got back to my empty room, I suppose I must have cried. Thousands again across the ocean. of opportunity, trust tickets. Thousands Are Sailing uit 1988 van de LP af If I Should Fall From Grace With God. Met daarop eh, de muziek van de Pokes. compositie werd geschreven door uh, Philip Chevron... die eigenlijk een eh, hele andere achternaam heeft. Namelijk uh, Philip Bryan, 56 jaar oud is die geworden... en eerder gisteren in Dublin overleden... nadat hij al enige jaren aan het kwakkelen was met zijn gezondheid... want de man had kanker. Dit is Agnes Obel, heeft een hele fraaie LP gemaakt. Eventine, de titel van dat album. Dorian, de titel van dat nummer. maakt eigen liedjes, ze begeleidt zichzelf aan de toetsen en ze zingt erbij. Je hoorde de stem van Agnes Obel uit Denemarken. Een nieuwe song van het album Eventine wat ik je liet horen. En het liedje dat heette Dorian. Zodat ik het nieuws met Anouk Thijssen en daarna weer Edith Piaf op de zender. tot die tijd, Los Lobos. piensas que estoy sentido. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, ay, la, la, la, ay la, la, la, Antes vivo agradecido, que Dios te pague el marchante, que Dios te pague el marchante, y hace calidad contigo.